Toenmalig minister Leers gaf de groep van ongeveer 400 mensen opvang in asielzoekerscentra. Volgens Steven blijft het uitgangspunt dat wie niet meewerkt aan terugkeer geen recht heeft op opvang. Staatssecretaris Wekers van Financiën zegt dat hij beter had moeten doorvragen naar de reclamezuil langs de A73. De zuil, met daarop een foto van de VVD Wekers, zou zijn betaald door de Hollandse wethouder Van Rij. Die wordt verdacht van corruptie. Wekers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de afspraken op papier had moeten zetten. De gemeente Hoorn kan de kosten die zijn gemaakt na een oproep tot een project X-feest niet verhalen op een jongen van 16. De gemeente heeft dit laten uitzoeken door juristen. De jongen riep kort na de rellen in Haren in een tweet op tot een project X-feest in Hoorn. Er werd extra politie ingezet, maar uiteindelijk gebeurde er weinig in Hoorn. De operatie kostte de gemeente 30.000 euro. Het hoofd van de Amerikaanse diplomatieke veiligheidsdienst is onder druk afgetreden. Aanleiding is een rapport over de aanslag op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi. Daarbij kwam, kwam onder andere de ambassadeur om het leven. Volgens het rapport faalde het management bij buitenlandse zaken systematisch. Behalve de chef van de veiligheidsdienst zijn nog drie medewerkers op non-actief gesteld. In Vlissingen zijn twee agenten gewond geraakt toen ze werden aangevallen door mensen die niet gefilmd wilden worden. De agenten werden gevolgd door een filmploeg van de EO. Een man en vrouw waren hier niet van gediend en gingen de filmploeg en de agenten te lijf. De vrouw gooide onder meer dakpannen naar beneden. De twee zijn aangehouden.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 I think I already have. Get it? Christmas groove. I haven't had this much fun since Two Little Boys was number one. <sighs> if my friends could see me now, how do I look? Ridiculous. <laughs> you little tease. A dance, Kimberly? said exactly. Hmm. You will get a sentimental feeling when you hear. Up together now. Voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Tra la la la la la la la la. Ahí es donde. No, that's not where we get out of my head, mate.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 Oh. You are now now rocking with Will I Am and Britney, bitch. night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on. ZFM then.